Vanmorgen presenteerde de commissie De Wit het eerste deel van haar rapport over de kredietcrisis. CDA, VVD en SP vragen zich af of de commissie wel alle feiten boven tafel heeft gekregen. En daarom willen de partijen dat het tweede deel van het onderzoek van de commissie wordt gedaan in de vorm van een parlementaire enquête. En dan kunnen de hoofdrolspelers onder Ede worden gehoord. De enquête moet gaan over de aanpak van de crisis en de miljardensteun voor de banken. President Obama heeft Elena Kagan voorgedragen voor een plek in het Hoge Rechtshof. De 50-jarige Kagan heeft geen ervaring als rechter en staat bekend als gematigd progressief. Ze is nu landsadvocaat. De Amerikaanse Senaat moet nog akkoord gaan met de voordracht. Als Kagan wordt benoemd is het voor het eerst dat er drie vrouwen tegelijk in het Hoge Rechtshof zitten. Pieter Broertjes stapt per 1 juli op als hoofdredacteur van de Volkskrant. Volgens hem staat de krant er uitstekend voor en is dit een goede tijd om weg te gaan. Onder zijn leiding ging de krant onlangs over op tabloidformaat. Broertjes was er eerst valikant op tegen, maar hij noemt de overstap nu zeer succesvol. Zijn opvolger is nog niet bekend. De derde etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door de Belg Wouter Weiland. Hij won de sprint van een groep van ongeveer 20 renners. De derde etappe ging van Amsterdam naar Middelburg. Net als gisteren waren er veel valpartijen. Onder meer roze truitdrager Cadel Evans werd het slachtoffer. Hij kwam op meer dan 40 seconden achterstand binnen. De nieuwe leider in het algemeen klassement is Alexander Vinokourov. Het weer, vanavond en vannacht klaart het vanuit het noorden goed op.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 Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a what? How much have you got?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 Sung like a lullaby, brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. What's that? Diddy, diddy, bop. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk infusion, a flyer losing, keeps you coasting on the rhythm you're cruising.